7 uur. Gert met het NOS Journaal. Overheidsgebouwen in de Verenigde Staten hangen de vlag half stok... na de aanslag op de synagoge in Pittsburgh gisteren. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven en raakten zes anderen gewond. De 46-jarige verdachte ligt ook gewond in het ziekenhuis... en wordt volgens minister Sessions van Justitie vervolgd voor een hate crime... een misdrijf gebaseerd op racistische vooroordelen en discriminatie. President Trump en internationale leiders hebben geschokt gereageerd... en veroordelen de aanslag als een antisemitische daad. In de helikopter die gisteravond bij het stadion van Leicester City neerstortte... zou ook de Thaise eigenaar van de Premier League voetbalclub hebben gezeten, meldt de BBC. De omroep baseert zich op een bron dicht bij de familie van Vijay Hanna Prabha. Maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Wie er verder nog in de gecrashed helikopter zaten is niet bekend. Brazilië gaat vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De rechtspopulistische Jair Bolsonaro lijkt de beste papieren te hebben. Volgens peilingen zou hij de steun hebben van zo'n 54 van de kiezers. De linkse, Fernando Haddad, zou blijven steken op 46 Bolsonaro is een oud-militair die omstreden is vanwege zijn positieve uitspraken over de militaire dictatuur. Haddad is van de Arbeiderspartij van voormalig president Lula... die een lange celstraf uitzit vanwege corruptie. De zomertijd is weer voorbij. Vannacht is de klok een uur teruggezet. De discussie over de zomertijd is onlangs opgeleid. En het kan best zijn dat volgend jaar of in het jaar daarna de zomertijd wordt afgeschaft. Of dat er permanent wordt gekozen voor de zomertijd. Het weer na een koude dag met temperaturen tussen 3 graden aan zee en lokaal min 1 in het oosten. Vandaag zon af en toe. Blijft droog en het wordt een graad op 7.